1 uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Het nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Gisteren werd bekend dat Nederland ruim 640 miljoen euro extra aan Brussel moet afdragen. En ook Groot-Brittannië heeft een naheffing gekregen. De ministers van Financiën gaan samen met de Europese Commissie uitzoeken hoe het zit. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het gaat om een meisje van twee die in buurland Guinea was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, waarschuwt dat het meisje tijdens die reis waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. In december wordt begonnen met het testen van het ebola-vaccin in West-Afrika. Dat is een maand eerder dan verwacht. Halverwege volgend jaar moeten er honderden duizenden vaccins beschikbaar zijn. Dat zegt de WHO. Normaal gesproken duurt het jaren om een vaccin te maken en te testen. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. Politie meldt dat er twee doden zijn gevallen, onder wie de schutter die zelfmoord zou hebben gepleegd. Vier leerlingen zijn gewond geraakt, drie van hen zijn er slecht aan toe. Een Palestijns-Amerikaanse jongen van 14 is door Israëlische militairen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever. Volgens de familie schoten de militairen toen een groep jongens hem met stenen bekogelde. De Israëlische leger zegt dat de jongen vanaf een viaduct vuurbommen gooide naar het verkeer. Amsterdamse clubs moeten gratis water verstrekken aan bezoekers. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd bij AT5... na aanleiding van de drie doden bij het Amsterdam Dance Event. De slachtoffers hadden waarschijnlijk drugs gebruikt. Op festivals is gratis water al verplicht. En dan het weer. Vannacht is het wisselvallig, bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend is het regenachtig, maar smiddags breekt vanuit het westen de zon door... en het wordt dan zo'n 14 graden.